Op de brug stonden rond 12 uur teksten als Vrolijk Blank 2023, White Lives Matter en Zwarte Piet deed niks verkeerd. Volgens het OM is vrijheid van meningsuiting belangrijk, maar houdt die vrijheid op als je anderen aanzet tot discriminatie of een hele bevolkingsgroep beledigt. Langs de kust van Scheveningen is vanmiddag een mogelijke bultrug gezien. Dat is een grote walvissoort. Spotters zagen de bultrug zwemmen op zo'n 2 kilometer van de kust. Het is nog niet duidelijk of de walvis wel helemaal gezond is of niet, zegt SOS Dolfijn tegen nu.nl. Het gebeurt ongeveer één keer per jaar dat er een bultrug in de Noordzee wordt gespot. Het is niet per se iets ergs, want ze gaan best wel lekker hier in onze zee. American voetbalspeler Damar Hamlin ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hij werd tijdens een wedstrijd getackeld en kreeg daarna een hartstilstand. Veel supporters zagen het gebeuren en reageerden geschokt. It was really scary. I've been I've watched football my whole life and to see something like that happen, it's it's horrible. Um, you never want to see that happen in general and to see it happen on the field on national television is is really scary. Het is nog niet bekend of de hartstilstand werd veroorzaakt door die tackle. En deze artiest heeft het afgelopen jaar hartstikke lekker gedaan in Nederland. Ja, het album Harry's House natuurlijk van Harry Styles was in 2022 het best verkochte en meest gestreamde album. Ook voor Chris Cross Amsterdam, Antoon en Sigourney K was het een goed jaar, want met Vluchtstrook hebben zij het best verkochte en ook het meest gestreamde nummer te pakken krijg je nog het weer op de meeste plekken bewolkt en zo'n 12 graden.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 En hij zou best eens het album van de maand in januari kunnen worden. Maar daarover op een ander tijdstip meer. In de melancholisch getinte folk van Bittersweet schuilt een schrijnend autobiografisch verhaal over de in een warm nest opgroeiende Van der Westerbroers, die een pijnlijke confrontatie beleefde met een vader die met een zware manische depressie worstelde. Maar eerst luisteren we naar het hilarische No Time to Waste, om af te sluiten met Don't Wait for My Money. longed for some place of our own all we ever needed was you to be our home sure those days have changed back home These ghosts, that once we'd hide freedom in a man is hard to find. So open up your soul and let me be around. You can be my rhythm, I will be your sound. I know you've always wanted someone. It's better than at crossroadsmusic.nl go 15 jaar keerde Danny Lee terug naar de opnamestudio's voor haar vijfde album. Walking on a Wire is een echte countryplaat, vol met originele deuntjes. Het heeft een robuust, veelkleurig geluid dat de schijnwerpers recht op haar grootste stem gericht houdt. Gevuld met verhalen over het ontleden van de nuances van liefde en onzekerheid. Als je een fan bent van geweldige muziek, echte country dingen, kijk dan eens naar Danny Lee. Ze is nog steeds de real deal. My Arms Stay Open Late was de eerste. Nu nog Pain of Surrender en een honky tonk song. the pain, pain of surrender. all, they gave it all, put it all in every single song. Now today is such a different day, singers saying nothing at all. So tonight we'll take it back and play a straight up honky tonk. on. To all those country troubadours, I dedicate cheating songs about heartache and lies. Well, the beauty of them sad songs, they won't vinden veel pure country-luisteraars helemaal geweldig. Er wordt gestrooid met een rijke instrumentatie, waar de fiddles en pedal steels een prominente plaats hebben. Ook de teksten van Joshua Hadley zijn lekker ongecompliceerd over drank, hartenzeer, honky-tonks en meer van dat. Joshua Hadley is the real deal. The Last Thing on the World, Old Heartbroke Blues en Country and Western zijn uitstekende voorbeelden. home could use a few more bar stools. A few more Winstons in the cigarette machine. This sawdust floor could use another handful. But there's one thing that I know for sure that this old joint don't need. But if I had dime for every broken heart that's been in here. Well, I could buy this bar and everyone around a beer. Cause there's enough fools like me playing a 11 and sweet dreams. And that's the last thing in the world this honky-tonk needs. here and laugh and carry on and on. I could find a sweet little angel to hold all night. I could drink and drink and drink till all the hurting's gone. Or I could just go home and climb the walls and break right down and cry. But if I had a dime for every broken heart that's been in here. Well, I could buy this bar and everyone around a beer. there's enough fools like me playing a 11 and sweet dreams. And that's the last thing in the world that's reason why old boys like me love them neon signs. But if I had a dime for every broken heart that's been in here, well, I could buy this bar in everyone around No. my mind But the only songs I can think to sing Well, the only end with goodbye I got these old oh. mixer of country and western. of country and western. Crossroads, een programma boordevol countrymuziek. Met onder andere uitstapjes naar bluegrass, new country, traditional country en Tex-Mex. Crossroads. the sun to catch a rainbow. Roll out to pull a pickup out a nearby. album vind ik een goed voorbeeld hoe een honky-tonk-plaat anno 2022 hoort te klinken. Er wordt gebruik gemaakt van dobro's, steel en andere subtiele gitaarriffs. En de teksten geven een goede reflectie van hoe Nanny haar tijd op de ranch heeft ervaren. Met een geweldig stemgeluid, fantastische instrumentatie en hele sterke songs weet ze zich te profileren als een van de beste alternatieve countryartiesten van dit moment. De titelsong hoorden we al, nu nog Leven en Ken Chaser. Jim Lauderdale. Hij laat wederom horen waarom hij tot de beste countryartiesten van dit moment hoort. Met name fans van traditionele countrymuziek moeten Jim Lauderdale kennen en maar al te blij zijn met alweer een schitterend album. Als eerste hoorde je That Kind of Life, maar ook weer All We've Got en Keep It Real staan scherp. a little bit of sunshine Kicks their legs and bounces up and down Grins and laughs and everything is so fine We wanna keep them that way for a while They all grow up and everything is different The way that history comes into play volgende week. where this is going. We keep the fire growing. That's how we roll and how we deal. Baby, we fijne dagen en een voorspel.